12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De twee Nederlandse broers die in Praag een ober hebben mishandeld... zijn in hoger beroep veroordeeld tot vijf en vijf en een half jaar cel. Het hof acht hen schuldig aan zware mishandeling. Ze mogen ook tien jaar lang Tsjechië niet in... en moeten de ober een schadevergoeding van ongerekend 70.000 euro betalen. Het is nog onbekend of de broers hun straf in Tsjechië of in Nederland zullen uitzitten. In een afgelegen boerderij in Ruinerwold in Drenthe... is een vader met zes kinderen ontdekt die al jaren in de kelder woonden. Ze zouden daar wachten op het einde der tijden. De oudste zoon van 25 dook gisteren op in een café vlakbij. Omdat hij helemaal in de war was, werd de politie gebeld. Die doorzocht de boerderij en vond in de kelder de vader en de vijf andere kinderen. De jongste was 16. De kinderen hadden geen idee dat er andere mensen bestonden. Ze hadden een moestuin en een geit en daar leefden ze van. Waar de moeder is, is niet bekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen opnieuw een tik op de vingers. Ze deelden inlichtingen met het buitenland zonder zich goed aan de regels te houden, concludeert de toezichthouder. Zo zijn data gedeeld die nog niet goed waren bekeken. Op zich mag dat, maar alleen na toestemming van de minister en dat is niet altijd gebeurd. De toezichthouder stelt verder dat bij het op grote schaal tappen van satelliettelefonie en radioverkeer te ruim informatie is vergaard. Ook dat is in strijd met de wet. Bovendien werden de gegevens die niet relevant waren voor het onderzoek niet snel genoeg verwijderd. De politie in Groningen verwacht op korte termijn mensen aan te houden... na het boerenprotest van gisteren. Een boer vernielde met zijn tractor de deur van het provinciehuis in Groningen. Een ander reed een aantal hekken omver op de vismarkt. De boeren protesteerden tegen de provinciale stikstofregels. Van de incidenten zijn beelden. De politie in Groningen wil ook ooggetuigen spreken. Het weer op veel plaatsen bewolkt. In de loop van de dag trekken buien over. Het wordt ongeveer 16 graden. In het oosten kan het voor de buien nog wat warmer worden. Morgen in het noordoosten eerst wat zon. Elders bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig.